De PVV maakt de komende tijd bekend in welke gemeenten de partij nog meer aan de verkiezingen meedoet. Bij rellen in Israël, op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook zijn zeker 80 mensen gewond geraakt. Na het vrijdaggebed gingen duizenden mensen de straat op uit protest tegen het besluit van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem te erkennen als Israëlische hoofdstad. De Palestijnse organisatie Hamas heeft opnieuw opgeroepen tot een nieuwe intifada. Bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen worden 16.000 eenden afgemaakt nadat er vogelgriep is vastgesteld. Het is vogelgriep van de zeer besmettelijke variant. Vier andere bedrijven in de buurt worden gecontroleerd. In verband met de uitbraak in Biddinghuizen heeft het ministerie van Landbouw voor heel Nederland een ophokplicht afgekondigd. Tentoonstellingen met sierpluimvee en watervogels zijn verboden. Een overnachting in een papiercontainer is een Duitse dakloze bijna fataal geworden. De man van 41 werd in Neurenberg samen met het oud papier in een vuilniswagen gekieperd. Medewerkers van het afvalbedrijf merkten hem pas op toen ze hulpgeroep uit het laadruim hoorden komen. Waarschijnlijk was de Duitse dakloze s'nachts in de blauwe container gekropen om het wat warmer te krijgen. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tot besluit nog het weer. Winterse buien met sneeuw of natte sneeuw, hagel en onweer. Ook wat zon, vrij veel wind en het wordt een graad of 4. Ook morgen winterse buien, maar in het zuidwesten droog en ongeveer 4 graden. In de nacht ligt het kwik dicht bij nul. Zondag kan het langere tijd sneeuwen en later gaat het zondag regenen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A9 Diemen-Alkmaar. Bij knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Komt door een spoedreparatie, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat bij knooppunt Terbrechtseplein een auto met pech...